Herman Vriend met het NOS Journaal. Turken in Duitsland moeten onderdeel worden van de Duitse samenleving... en vloeiend en accentloos Duits leren spreken... Dat zegt de Turkse president Gül in een interview in de Süddeutsche Zeitung. De Turkse president vindt dat de integratie van Turken al op de kleuterschool moet beginnen. Met zijn uitspraken reageert Gül op de anti-islamstemming in Duitsland en andere Europese landen. Hij riep politici op daartegen te protesteren. Gül prees de Turks-Duitse voetballer Mesut Özil, die voor het Duitse nationale elftal uitkomt. Özil werd door Turkse voetbalfans uitgefloten toen hij vorige week in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije een doelpunt scoorde. President Gül bekritiseerde die fans. De reclamecodecommissie doet onderzoek naar de reclamecampagne rond de horrorfilm Sint. De commissie heeft veel klachten ontvangen over de film van Dick Maas. Daarin wordt Sinterklaas neergezet als een maniak die kinderen onthooft. De klachten bij de reclamewaakhond gaan vooral over de filmposter. Daarop staat een bloeddorstige Sint met een misvormd gezicht. Cineast Dick Maas wijst erop dat er voor andere horrorfilms wordt geadverteerd met nog gruwelijker posters... waarop bijvoorbeeld afgehakte hoofden staan... Ook vraagt hij zich af wat ouders tegen hun kinderen zeggen over de berichten over het misbruik in de katholieke kerk. De film is overigens niet gemaakt voor jonge kinderen. Volgens de kijkwijzer is hij voor 12 jaar en ouder. In Groningen heeft een grote brand vanochtend een scholencomplex in de as gelegd. In het gebouw zaten de basisscholen De Hoeksteen en De Vlint... die bij elkaar ongeveer 950 leerlingen hebben. De brand is inmiddels onder controle. Het pand is volledig verwoest. Er zijn